<laughs> nee, hoe zeer ik hoe graag ik ook zou willen doen. <laughs> Maar ik denk niet dat ik het doe. Dus je laat, me, eh. je laat mijn kloten niet los? Oh, ik, nee, <laughs> ja. Ik, ik, zat even aan iets anders te denken. Maar ja, is eigenlijk zoals ik net al zei, ben ik met me eens dat als, ja, wij als DJ's zijn wij toch wel hooggeëerde gasten op bepaalde ja, we zijn, favoriete, we zijn, de, favoriete volk. Maar, uh, al moet ik zeggen, je weet wat ze zeggen, girls love DJ's. Nou, daar nou ben ik al bezet. Hè. Voor de fans en alle, alle andere, andere, mannelijke fans. Ik wil geen harten breken, maar jullie zijn nog steeds altijd mijn nummer eentjes hier zo bij CFM. Maar, uh, Vul hem aan. Gooi hem even erin met Bublé. <laughs> ja, Mike. <laughs> Mike die steek ze met de eh. moord dus zijn colaatje. Nou, lekker. Nou, hij, hij, zegt alleen al die achternaam van die artiest. En ik weet niet, ik kan het. Ik heb even niet de zelfbeheersing op het Mike. zaten voor. <laughs> oh, oh. Ja, kom bij. <laughs> heb jij ooit wel eens gehoord van, de, van het gehoord van queef? Nee. Weet je wat queef betekent in het Nee. Kutscheetjes. Oh shit. Nou, daar heb ik gelukkig geen last van. Ik ga mijn vriendin vanavond ondervragen. <laughs> ik hoop... <laughs> Dat is geen ondervragen meer hoor, hè? Dat wordt uh, torture to the death. <laughs> dat is gewoon die staaflamp erin hangen. Oh... En ja mensen, wij zijn dan weer op niveau gekomen vanavond. de boel karnen. Die had weer even plompzakken. Uh. Eh. Nou, nou touwtjes springen die ook maar met één hand eh, tegen, tegenwoordig. Dan kun heb het laag geld op de klauwen. ja, en de klokkenluider van Notre Dame is er ook niet meer sinds ik het heb overgenomen. Oh, ik denk niet dat het verstandig is om dit allemaal uit te kramen. Maar ja, u hoort alweer, we zitten aan het einde van alweer een nightwalk. Minister, de testicle klampt. Ga naar het einde van de nightwalk. Ik denk het als we even broek doen. Mike... Ja, het was me een genoegen, jongen. Onthoud, ja. In, uit, in, uit, in, uit, in, uit. Nee, we gaan naar het einde doen van de Nightwalk. het was mij een plezier, Mike, maar Mike, hou jij van nat of van droog? Gast, alle, ja. Nou, daar hebben we het later nog wel over, maar we moeten eruit zo. Hou je van nat of van droog? Allebei. Dan mag je dus na mij, dankjewel. Klootzak. <laughs> Nou, we gaan... Eh, dit is het <laughs> einde van de Nightwalk. Ik blijf Zet het nummer nou maar in, man, lul. We zien over over twee weken. En uh, hopelijk doet Radio Mario volgende week iets spannends.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 na acht jaar de meerderheid in het parlement verloren. De verkiezingen werden gewonnen door de christendemocratische AVP... die 12 van de 21 zetels veroverde. Volgens premier Odobert is de nederlaag van zijn partij... mede de schuld van de inmenging van Nederland. Hij doelde daarmee op de Nederlandse aankondiging... dat er een onderzoek komt naar corruptie op het eiland. Odobert heeft zich daar altijd fel tegen verzet. Ook de sluiting van de Valero-raffinaderij op Aruba zou hebben bijgedragen aan het stemmenverlies. Drie gevangenen uit Guantanamo Bay op Cuba zijn naar Ierland en Jemen gestuurd. De Amerikanen houden nog meer dan 220 gevangenen vast in Guantanamo Bay. 80 van hen worden zonder proces vrijgelaten. Van de gedetineerden die mogen vertrekken zijn er 50 die niet naar hun eigen land kunnen terugkeren, omdat dat voor hen te gevaarlijk is. Amerika zoekt landen die bereid zijn om deze gedetineerden op te nemen. Gisteren werd bekend dat het gevangenenkamp op Cuba mogelijk later dichtgaat dan in januari volgend jaar, zoals door president Obama was beloofd. Er zijn nog te veel juridische en logistieke problemen om tot sluiting te kunnen overgaan. Op de Filipijnen zijn bij overstromingen zeker 40 mensen omgekomen. Bijna 2000 mensen zijn geëvacueerd. Door de tropische storm Ketsana viel er in een paar uur net zoveel regen als normaal gesproken in een maand. In de hoofdstad Manila zitten duizenden mensen op het dak van hun huis. Grote delen van de stad zitten zonder elektriciteit. Verder is het internationale vliegveld gesloten. De tropische storm Ketsana haalt snelheden tot 100 km per uur en gaat nu richting het westen naar de Zuid-Chinese zee. Het weer, vannacht is het op de meeste plaatsen helder.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 Hilversum 3 bestond nog niet, maar ieder had zijn eigen stem. Op elke steiger klonk een lied van Paljas of Jeruzalem. like it is, it's like this. Waiting for a trick from your brother. You can say.